om de gezondheidszorg en het MKB te ondersteunen. Nederland en Italië, die lijnrecht tegenover elkaar stonden... hebben allebei water bij de wijn gedaan en vinden beide dat ze gewonnen hebben. Zo is minister Hoekstra blij dat er geen eurobonds komen. De discussie over deze gemeenschappelijke Europese obligaties... waar Nederland fel op tegen is, wordt later gevoerd. In de Verenigde Staten worden nu dagelijks meer dan 100.000 mensen getest op het coronavirus, heeft vicepresident Pence gezegd. Volgens president Trump zijn er nu meer dan 2 miljoen mensen in de VS getest. Hij zei ook dat er in zijn land wordt geëxperimenteerd met 19 verschillende behandelingen voor het coronavirus. In Amerika zijn nu bijna 17.000 coronapatiënten overleden. Ruim 450.000 mensen zijn positief getest op het virus. Vooral de staat New York is hard geraakt. De Duitse politie controleert vandaag steekproefsgewijs Nederlandse auto's in het grensgebied. Vanaf vandaag gelden in Duitsland strengere regels om grensoverschrijdend verkeer tegen te gaan. Even tanken of boodschappen doen over de grens is nog wel toegestaan, maar langer wegblijven niet. Aan Nederlandse kant probeert de marechaussee Duitsers zoveel mogelijk te ontmoedigen om deze kant op te komen. Door bureaucratie en zuinigheid loopt de inkoop van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen veel vertraging op. Daarvoor waarschuwen ziekenhuizen, brancheorganisaties en fabrikanten in NRC. Ook de productie van mondkapjes in Nederland had al veel eerder kunnen beginnen, maar het duurde bijna twee weken voordat het ministerie van Volksgezondheid daarmee akkoord ging. Het weer vanmiddag veel zon, maar ook wat bewolking. Het wordt 14 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en warm. In de loop van zondag ontstaan in het binnenland wat buien met kans op onweer. Na het weekend wordt het een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.